Thank you. Als de kermis weer komt, dat vindt iedereen fijn. Want de draaimolen draait in ons dorp op het plein. En nou hebben de paarden een houten kop. We geven een stuiver en klimmen erop. De baas geeft een trek aan de bel. O jongens, wat draaien we snel. Adeliedere, die, adeliedere, daar komen de de mensen die staan op het plein aan de kant Met een oliebal af, pak je ijs in hun hand En we draaien in vliegende vaart voorbij En alle bekenden die wuiven naar mij Ik heb al mijn geld verpaard. En zit nu als cowboy de paard Arrivederci, arrivederci, daar komen de komen de cowboys voorbij. Zijn Jan, Piet en Klaas, maar dat doet er niet Música